Jobboot met het NOS Journaal. Nederland en België zijn van tevoren geïnformeerd over de uitzetting van Ibrahim El Bakrawi door Turkije. Dat zegt een bron binnen de Turkse overheid tegen de NOS. El Bakrawi is waarschijnlijk één van de aanslagplegers in Brussel. Eerder vandaag zei het Belgische Openbaar Ministerie dat België pas een week na de uitzetting is geïnformeerd. Het debat in de Tweede Kamer dat vanavond over de kwestie gevoerd zou worden is uitgesteld tot volgende week. Minister van de Steur wilde de Kamer vooraf informeren over de zaak, maar is nog niet met nieuwe informatie gekomen. Vliegveld Zaventem bij Brussel blijft in elk geval nog tot met zondag dicht vanwege de aanslagen eerder deze week. De vertrekhal van het vliegveld is nog afgesloten vanwege onderzoek door justitie. Pas als dat onderzoek is afgerond kan de luchthaven de schade opnemen en bepalen wanneer er weer van en naar Brussel gevlogen kan worden. De voetbalwereld reageert bedroefd en met verslagenheid op het overlijden van Johan Cruijff. FIFA-voorzitter Infantino noemt Cruijff een van de beste spelers die er ooit is geweest. Volgens KNVB-directeur van Oostveen wordt de oefeninterland Nederland-Frankrijk van morgenavond een eerbetoon aan Cruijff. Premier Rutte zegt dat Cruijff zich ook na zijn carrière enorm heeft ingezet voor onze samenleving. Hij noemt het voetbalicoon een visitekaartje voor Nederland. Ook de bewoners van de Amsterdamse wijk Betondorp zijn geschokt over de dood van Kruif. Ze leggen spontaan bloemen neer bij het huis waar hij opgroeide. Kruif overleed vanochtend in Barcelona. Hij had longkanker. Johan Kruif was 68 jaar. van Karadzic gaat in beroep tegen het vonnis van het Joegoslavië-tribunaal. Dat heeft zijn advocaat gezegd. Karadzic is vanmiddag door het tribunaal veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf wegens onder meer massamoord. Hij wordt door de rechters politiek verantwoordelijk gehouden voor de dood van 8000 moslimmannen in Srebrenica. Verder is hij schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid, zoals moord, uitroeiing, vervolging en deportatie. Karadzic was de leider van de Bosnische Serviërs tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90.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 Rond half uh, acht de top 5 films. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. En wij beginnen met door tot het einde van feestje Ruud. Een lekker begin is dat. Dus eh, ik zeg lekker blijven luisteren. Tot en met 8 uur CFM Jong Zandvoort. Galgen van Goldplay. Het is inmiddels kwart over zes. Tijd voor de top 5 games. beginnen we op nummer 5. Op nummer 5 staat Bloodborne. Op nummer 4 staat Far Cry Primal. Op nummer 3 Uncharted 4. Dat spannende muziek, daar heb je hem weer. Op nummer 2 staat Hitman 6. Ja, wat zal er dan op nummer 1 staan? Op nummer 1 staat The Division. Wij gaan weer lekker verder met de muziek van uh, eh, Bakermat. Dit is Games Continued en daarna hoor je Beauty Queen. is on. I got the heat in my trunk and I'll bring you along. Get high with me. You know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Oh, ride with me. You with me. You with me. You with me. Pull up to the scene and I find a booty queen like. Trunk and i bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, wild with me, you know that it's on. I got the heat in my trunk and i bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, wild with me, you know that it's on. I got the heat in my trunk and i bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, wild with me, you know that it's on. I got the heat in my trunk and i bring you along. Get high with me, you know that it's on. They go wild in the streets when I play my song. Uh, To the scene and I found a booty queen like. nothing hoorde Dua Lipa met Be The One. Het is tijd voor het dier van de week met de naam Dolly deze week. Dolly is een echte lapjesprinses, ze heeft een eigen willetje en is een beetje onberekenbaar ze houdt best wel van eieren. Aandacht en op schoot liggen, maar als het haar genoeg is en je gaat door, dan krijg je een map. Haar optillen kan niet, want daar houdt ze niet van. Ze houdt ook niet zo van kinderen, die ze zijn haar te druk. Ook van honden en soortgenootjes is deze prinses niet gecharmeerd. We zoeken voor haar dus een huis waar ze het rijk alleen heeft. Ze gaat wel heel graag naar buiten, dus een huis met een tuin is voor haar ideaal. Wie heeft voor haar een gouden mandje? Hier huis Kennemerland, Keesumstraat 5 in Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888. 023 571 3888. Wij gaan weer verder met de muziek. Hier is Electric Elephant van Jay Hardway. Daarna hoor je nog House Every Weekend.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 In de loop van de middag wordt het weer droog met enkele opklaringen. De aanvankelijke matige tot krachtige zuidwestenwind neemt gedurende de dag in kracht af en de temperatuur stijgt naar een graad of 9. Dan zaterdag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en bij eh, tot, uh, tot matig en naar zee tot vrij krachtige toenemende zuidenwind stijgt de temperatuur naar zo'n 12 à 13 graden. Dan gaan we naar zondag, eerste paasdag. Is het bewolkt en regelmatig eh, regenachtig. De temperatuur ligt dan rond de 11 graden. Eh, de wind waait dan zwakt het matig uiteenlopende richtingen. Maandag, tweede paasdag, ziet het weerbeeld er weer beter uit. Het blijft dan droog en geregeld schijnt de zon. Bij een stevige zuid- tot zuidwestenwind is het dan opnieuw een graad of 11. We gaan luisteren naar Adele met When We Were Young. Everybody loves the things you do From the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment? before I go. Cause I've been by my just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. like a soul like a movie. It was just like a song. My God, this reminds I walk this lonely road. I own love, divinity, wine, and gold. But my conscience starts to crumble in the city of the jungle, and the holy choir mumbles. daarna ben ik terug met het tweede uur van CFM Jong Zandvoort. En dat nummertje dat is een klein stukje denk ik van Same Old Love van Selena, eh, Gomez. Dus ik ben zo meteen terug met het tweede uur.